Er is een textuele wijziging voorgesteld door de heer Bouwberg-Wilson. Die zullen wij verwerken. Iemand anders nog over het verslag? Dat is niet het geval. Dan is dat daarmee vastgesteld. Dan kijk ik op mijn klok en dan zie ik dat het 22 uur 59 is. Dan uh, ga ik over tot de sluiting van deze vergadering. Maar niet nadat ik u zeer hartelijk uh, dank heb gezegd... voor de eh, wijze van vergaderen en het feit dat wij ook dat op deze manier hebben kunnen doen. Ik wens u in ieder geval een hele goede avond en de komende periode goede gezondheid toe. Dank u wel van ja, als het moet, dan moet het. Maar als we het kunnen voorkomen, laten we dat in hemelsnaam dan ook doen. Want het heeft grote gevolgen voor de samenleving. Morgen debatteert de Tweede Kamer over corona met het kabinet. In Rome zijn vanavond opnieuw rellen uitgebroken. Er wordt gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Het is al dagen onrustig in meerdere Italiaanse steden. Demonstranten zijn bang voor een totale lockdown met grote financiële gevolgen. En denk jij, het duurt nog maanden voor ik weer los kan gaan in de discotheek? Nou, er is één optie bij Utrecht. Volledig eh, coronaproefstappen. Terwijl je op je hamburger wacht bij een drive-thru... kun je daar door een discotheek rijden in je auto. Dat vertelt de eigenaar tegen het AD. Het zijn voor ons natuurlijk hele zware tijden. En eh, ja, je probeert creatief te zijn met de mogelijkheden die er zijn... En eh, daar is onder andere dit uitgekomen. En eh, ja, daar zijn we super blij mee. Eenmaal buiten haal je je hamburger op en heb je toch weer even voor een DJ gestaan. Helemaal geslaagd vinden ze zelf. Zelfs dansende mensen en kinderen in de auto. Ja, dat is gewoon echt een belevenis ook voor ons om te zien hoe, hoe mensen hiervan genieten.